Freddy van met het NOS Journaal. In Nederland In 41 gevallen wilden mensen naar bijvoorbeeld Syrië of Irak vertrekken. Bij de andere acht is het paspoort ingetrokken om te voorkomen dat ze kunnen terugkeren naar Nederland. Van 30 mensen is de uitkering stopgezet. Van 12 mensen zijn alle financiële tegoeden bevroren. Dat gebeurt als er sterke aanwijzingen zijn dat mensen betrokken zijn bij een terroristische organisatie. Er lopen tegen de 30 strafrechtelijke onderzoeken naar mensen die wilden afreizen naar Syrië of Irak. Onder de 140 Nederlanders die wel zijn uitgereisd zijn 40 vrouwen. De leider van Hongkong, Leung Chun-ying, heeft de bewoners van de stad opgeroepen om een eind te maken aan wat hij noemt de illegale protesten. Hij heeft hun gevraagd te vertrekken. Duizenden activisten in Hongkong zijn vannacht begonnen met een sit-in. Ze hebben de straat voor het regeringscomplex geblokkeerd. De demonstranten eisen van de regering in Peking politieke hervormingen en meer democratie. Bij de protesterende studenten hebben zich activisten van de beweging Occupy Central aangesloten. Zij zijn van plan om het zakendistrict in Hongkong plat te leggen. Bij de vulkaanuitbarsting gisteren in Japan zijn zo goed als zeker 30 mensen omgekomen. Ze werden vermist. Inmiddels zijn ze door de hulpdiensten gevonden op de helling van de vulkaan. Volgens de Japanse politie vertonen ze geen teken van leven meer, maar officieel is hun dood nog niet bevestigd. Zeven mensen zijn vanmorgen door de hulpdiensten van de berg gered. De uitbarsting gisteren van de vulkaan Ontake kwam totaal onverwacht. Dat zeggen experts tegen Japanse media. Tijdens de eruptie waren er zo'n 250 mensen op de berg. Beklimmers en wandelaars.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 Alle hoofdsteden gaan we langs en daar zoeken we de jazzmuziek bij. Eh, eh, we, hebben eigenlijk het eerste uur eh, Noord-Europa gehad. En het tweede uur gaan we in meer naar het zuiden van Europa. Maar we zijn in Praag blijven steken. Ik had Hendrik Merkens voor de pauze gedraaid. En na de pauze wil ik toch een, formatie aan u laten horen... die eigenlijk heel bijzonder is. Ik denk niet dat het jazz is, maar de muziek heeft me geraakt. En het is een band, Engelse, de legendary Pink Dots heet de band. Een beetje underground band, Engels. Wij hebben de hele tijd in Nederland gebivakkeerd. En hebben een nummer geschreven, uh, Lente in Praag. The Park Spring. En het komt van de cd Shadow Weaver. Geen jazz, maar prachtige muziek. Luistert u met veel plezier naar de legendary Pink Dots. Ja. Ja, dat waren de legendary Pink Dots. Beetje jazzy-achtig. Maar dat ging over Praag in ieder geval. Praag in de lente. En vanuit Praag eh, zakken we af naar Budapest. Eh, Budapest is ook weer een stad waar redelijk veel muziek over geschreven is. En eh, in Budapest, mooie stad. Je hebt Boeddha en je hebt Pest. De Donau gaat dwars doorheen. Leuke stad, ook oh, een, eh, ja, een beetje... Ook een stad met een nachtleven zou ik bijna zeggen. Dus eh, de moeite waard. En eh, Tommy Dorsey heeft een Lovely Night in Budapest meegemaakt. that lovely night in Budapest in a little street cafe. I invited you to be my guest as you passed my way. That lovely night in Budapest, long before the morning came. I remember that we both caressed before I knew your name. A little band was playing from a balcony above. It was the second rhapsody, but my first one of love. So many moons have gone to rest, and the old dreams are still new. Since that lovely night in Budapest when I was blessed with you. was eh, Tommy Dorsey en his eh, Back 7 en, eh, van de cd Tommy Dorsey Volume 2, 1935-1936. The Lovely Night in Budapest. Ja, we zijn bezig op een trip door Europa. We hebben al een aantal steden gehad en we komen terecht in Wenen. Van Wenen kon ik eigenlijk, eigenlijk niet zoveel muziek vinden. Maar ik heb iets gevonden wat eigenlijk curiosa is, zou ik bijna zeggen. Een Amerikaanse jazzzangeres Alberta Hunter 1895 geboren. Trad op op een festival in Berlijn in 1982. Dus de dame was 87 jaar oud. En zong daar het bekende lied Wien, Wien, Noor allein. Luistert u en huiver. Vin, vin, nu du allein soll stets die Stadt meiner Träume sein. Doch die alten Häuser stehen, dort wo die Lieblichen Mädchen Min, min, nu du allein sollst stets die Stadt meiner Träume sein. Doch wie glücklich und selig bin, ist Wien, ist Wien mein Ja, dit zong ze natuurlijk op een eh, festival in Berlijn. Over Wenen. Ja. Je zal toch maar de mantelzorger van Alberta Hunter geweest zijn. Daar zag je nog wat van de wereld. 87 jaar en nog optreden. Ongelooflijk. Ja, sommige jazzmuzikanten konden dat. Er zijn er ook aan, een aantal die wat eerder eh, moesten stoppen. Dat was Alberta Hunter. Ik heb het u laten horen. Gewoon was Curiosa. Maar het ging in ieder geval over Wenen. En van Wenen gaan we toch een beetje naar richting eh, Midden-Europa. Eh, eigenlijk meer naar Frankrijk om precies te zijn. En dan komen we terecht in Parijs. Parijs, ja, wat is er mooier dan Parijs zou ik bijna zeggen. Zeker in de herfst, Parijs in de herfst. Eigenlijk alle steden. Als de bladeren gaan vallen, als de bomen verkleuren. Ja, je ziet het hier al, de bomen worden wat geel. Ook de duinen zie ik. En eh, ja, in zo'n stad als de bladeren gaan vallen, als de wind blaast de bladeren waarheen hij wil... ja, dan je toch weer, worden de romantische gevoelens wakker. Zeker in een stad als eh, Parijs. Eh, Amerikaanse zangeres Karen uh, Allison, Parisian Throughfare... van de cd From Paris to Rio. Peek's Sket. But do do do da da do da de, de, Johnson, de Parisian Through Fair. Van de cd From Paris to Rio. En zangeres eh, Kansas, gewoond in New York. Eh, ja, maakt veel cd's, eh, mooie muziek. en deze vond ik zeer de moeite waard. Misschien draai ik straks nog wel een van haar. En als we in Parijs zijn, we maken dan toch langs de Europese hoofdsteden... in het kader van de jazzmuziek en in het kader van al het reizen van de jazzmuzikanten... die kriskras over de wereld reizen. Ik weet niet hoeveel vlieguren of treinuren ze altijd maken. En dan komen we Nancy Holiday tegen. En die zingt een Amerikaanse zangeres die veel in Frankrijk gedaan heeft. Jazzzangeres Paris Saint-Toi. romance upon the same, and it was wonderful for me. Yet it was oh so very plain. It wasn't love, it was just barren. Somehow Paris lost all its charms, and with pain in my heart, I knew it wasn't Paris, it was you. Paris sans toi n'est plus Paris. Et si tu m'aimes, loin d'ici, oublie la scène oublie Paris. Mais n'oublie pas que je t'aime aussi. Eh, Nancy Holiday. een ja, romantische stad Parijs. Wie weet wat voor de herfstvakantie, eh, een weekendje Parijs. Zeker leuk altijd. Ik doe er nog een uit Parijs. Parijs is heel veel over geschreven. Eh, waarschijnlijk kan iedereen wel een aantal nummers noemen die in Parijs, Parijs in de titel hebben. Ik heb deze keer gekozen voor Dave Pell Octet. Dave Pell is een saxofonist. En Paris in the Spring van de cd Jazz and Romantic Places. Nou, romantisch is Parijs zeker. Daar komt hij. Dave Pell, Paris in the Spring. MUZIEK April in Paris. Mooi nummer om afscheid te nemen van Parijs en de, in de trein te stappen en verder te reizen. En dan gaan we toch eerst naar het noorden, naar Brussel. Daar kan je niet omheen natuurlijk, eh, het Europese centrum tegenwoordig. Brussel Blues, Benny Goodman. Brussels fell. And I'm going to Brussels, dig that Brussels fell. Big shot, little shot, and the square's gonna be there. They're gonna jump and shout, and we're gonna have a real good time. We're gonna jump and shout and have a real good time. Benny Goodman gonna swing if he doesn't change his mind. this joint, we're gonna rock. We're gonna roll this joint, we're gonna swing. We're gonna swing this joint, we're gonna rock. We're gonna rock this joint, good time. Yes, I'm going to Brussels and have me a real good time. Things gonna be alright, things gonna be real fine. Didn't spend a dime and I ain't got nothing to lose. Didn't spend a dime and I ain't got nothing to lose. Yes, and left me with those Bronze Blues. We're gonna rock this joint. We're gonna rock. Ja, prachtig toch. Benny Goodman op de klarinet. Uh, de Brussels Blues. Ja, Brussel, fantastische stad natuurlijk. Lekker eten, lekker Belgische biertje drinken. En dan ook nog zulke muziek. Dat is toch top. Dat is echt genieten. Wie weet zit het, ligt het in het verschiet voor u. Ehm, van Brussel doen we er nog één. En eh, af en toe zijn er een paar pareltjes in mijn programma. Ik had het eerste uur uh, eh, Wals voor Berlin van Chet Baker. Echt een parel. Maar dit vind ik ook een parel. Paquito de Rivera. Brussels in the Rain. Uh, klarinet. MUZIEK Thank you. Paquito eh, rustig doorspelen. we gaan nog iets verder afzakken naar het zuiden. En als we steeds maar verder, verder, verder naar het zuiden gaan... dan komen we uiteindelijk terecht in eh, Rome. En ook in Rome is heel wat eh, muziek gemaakt... Met, waar, de titel, waar het woordje Rome in de titel zit. En een heel bekend nummer is natuurlijk Autumn in Rome. En ik heb, ja, ik heb meerdere uitvoeringen op de lijst staan... maar ik, ik kies deze keer voor Tito Puente en Maniard Ferguson. Autumn in Rome. Tito Puente en uh, Maynard Ferguson, Autumn in Rome van de CD Special Delivery. En ja, er is nog meer in Rome. Seven Nights in Rome, de Rippingtons. De Rippingtons kent u misschien wel van eh, die mooie hoezen die ze allemaal hebben op hun cd's. De cd Black Diamond, cd 1997, Seven Nights. En wat is nou zo herkenbaar in hoezen? Ze hebben altijd een soort blauwe kat op de hoes staan met een zonnebril op. De Rippingtons. De belangrijkste man van Rippingtons is Russ Freeman. Seven Nights in Rome. meer de smooth jazz. Dat zijn de Rippingtons met het nummer Seven Nights in Rome. Eh, lekkere muziek, swingt een beetje wat modernere jazz. Hè? Smooth jazz, een beetje flamingo-achtig zou ik bijna zeggen. Ja, wat ik u toch nog even wil laten horen, dat is het volgende. Klein stukje van Dorothy SB. Uh, eh, eh, die heeft ook het nummer uh, Autumn in Rome gespeeld. tot zover Dorothy SB. Ik had gezegd een klein stukje van eh, de, de cd In the Minor Groove. Autumn in Rome. We gaan Rome zo langzamerhand verlaten. Want we hebben nog een paar steden op het programma staan natuurlijk. Madrid en Lissabon. Die wil ik u niet onthouden. En als het over eh, Madrid gaat, is het natuurlijk ook een schitterende stad. Eh, het midden van Spanje. Warm kan het er zijn. Het kan er ook heel koud zijn. En vooral in de winter natuurlijk. En daar heeft Toet Stielemans een mooi nummer over gemaakt. Winter in Madrid. Winter in Madrid. Blues voor Flirter. Jazz in Paris, CD 2001. En toen speelde natuurlijk geen mondharmonica deze keer, maar gewoon op de gitaar. En dan kom ik bij een ander die iets over eh, Madrid gezongen, gespeeld heeft. En dat is Brett Meldau. Hij heeft een cd gemaakt, Places, een cd uit 2000. En daarin uh, ja, brengt hij eigenlijk een ode aan Parijs, Madrid, Amsterdam, L.A. Kortom, te veel om opgenomen. Echt een cd die geïnspireerd is op reizen. Brad Meldau, Madrid. heeft geluisterd naar CFM eh, Jazz met eh, muziek uit de hoofdsteden van Europa. Ik hoop dat u het leuk gevonden heeft. Ik ben het eh, e-, eerste uur begonnen met een grappige cd. Cd van Julia London, Calendar Girl, En daar heb ik het nummer September in the Rain van gedraaid. En als u denkt, hey, Calendar Girl is, een leuke, is ook nog een film van een titel. En u weet het, maandagavond, iedere maandag van 9 tot 11 is CFM Cinema. En daar draai ik ook filmmuziek. En wie weet draai ik wel iets uit de film Calendar Girl met Helen Mirren. Muziek van Patrick Doyle. En ehm, het laatste nummer wat ik voor u kan draaien is eigenlijk een prachtig nummer ook. Dat is geschreven, eh, het is van Melody Gardot en het is getiteld Lissabon. Op deze trip door Europa hebben we een hoop steden kunnen doen. Ik heb een aantal op de lijst staan die we niet gered hebben. Bern had ik er nog op staan. Ik had er nog een paar meer op staan. Maar wat ik, we hebben het ermee moeten doen. Ik hoop dat u het leuk vond. Jazz uit de hoofdsteden van Europa. De laatste is Lisboa, Melody Cardo. Mijn naam is Alco Beuving. Bent u er klaar voor? Dan komt ze. CD uit 2012, de Absence. Lisboa, ay, Lisboa, the sorrow of your days come by. Now the land of La Fuchelet. zee Zandvoort, is dat ook een paradijs naast de zee? Wie weet vandaag wel, hè?